uur. Freddy van Tijn met het NOS-journaal. In Suriname zijn twee parlementariërs besmet met het coronavirus. De parlementsleden van de twee coalitiepartijen waren maandag bij de beëdiging van het nieuwe Surinaamse parlement. Volgens een Surinaamse nieuwsite had in ieder geval één van beiden niet voortdurend zijn mondkapje op en kwam hij dicht bij anderen. Veel topfiguren uit de Surinaamse politiek zijn uit voorzorg in quarantaine gegaan. Eerder vandaag werd bekend dat een dorp in het zuidoosten van Suriname is afgesloten van de buitenwereld in verband met corona. Van de 47 testen die daar zijn gedaan was het resultaat bij 36 positief. In het dorp zijn veel Braziliaanse goudzoekers actief. Uit de eerste resultaten van een referendum in Rusland blijkt dat ruim 70% van de kiezers voor de aanpassing van de grondwet heeft gestemd. In 15% van de kiesdistricten zijn de stemmen geteld. Door een van die aanpassingen kan president Poetin nog tot 2036 aan de macht blijven. De Partij voor de Dieren wil dat het kabinet dit moment aanpakt... om de gouden koets niet meer in het openbaar te laten rijden. Dat zei de partij in het Kamerdebat over institutioneel racisme. Op de koets staan afbeeldingen van mensen uit de voormalige Nederlandse koloniën... Indonesië en Suriname... die de Nederlandse maagd onderdanig spullen aanreiken. En Real Madrid begint komend seizoen met een vrouwenelftal. Dat zal gaan spelen in de hoogste afdeling van het Spaanse voetbal. Real was de enige Spaanse topclub die nog niet meedeed aan het vrouwenvoetbal. FC Barcelona, de club van Oranje International Lieke Martens... werd afgelopen seizoen uitgeroepen tot kampioen... nadat de competitie vanwege de coronacrisis vroegtijdig was beëindigd. Het weer, Vannacht minima rond 14 graden.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 I can't make it work today. Tell all I can't make it work. Nah, I'm I make it. I make it. Because all doctor don't tell me this. Rum is my only medicine. So hey, on the hey, we drinking it. All day, plenty vibes on the roadway. My doctor say it's okay. We drinking, we drinking. Drink rum in the night time. Drink plenty, you'll be quite fine. Tell the boss man it's my time. We drinking, we drinking. Hey. I got a job that I don't like. They want me work for the all night. Blood, I'm so fed up by this shit. I done plan for the boat ride. They don't want give me no time, but God know I'm not missing this.